De politie schoot met traangas, waarna er paniek ontstond en veel mensen werden verdrukt. De voetbalbond heeft inmiddels gezegd dat er een onderzoek komt naar het politieoptreden. Tijdens verschillende competities, waaronder de Spaanse, wordt vandaag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Brazilianen mogen vandaag naar de stembus. De presidentsverkiezingen gaan vooral tussen de zittende ultrarechtse president Bolsonaro... en de linkse oud-president Da Silva. Veel mensen zijn bang dat er rellen uitbreken. Maar Bolsonaro gooit met zijn toespraken telkens olie op het vuur, zegt correspondent Nina Jurna. Want hij twijfelt aan een eerlijk stemverloop en zegt dat hij bij voorbaat een nederlaag niet zal accepteren. En dat maakt dat veel mensen bang zijn voor een koep of een gewelduitbarsting van zijn aanhangers stelt dat hij verliest. En daarom zijn deze verkiezingen onheilspellender dan ooit. Volgens de laatste peilingen gaat Da Silva aan kop. Dit weekend is een studentenfeest in Rotterdam volledig uit de hand gelopen. Er was geluidsoverlast, er werd de politie voor gebeld. Het meisje dat het feestje gaf deed de muziek zachter... maar daarna gingen anderen rellen. Agenten kregen de meest verschrikkelijke ziektes naar hun hoofd geslingerd... en een groep van 17 studenten keerde zich tegen hen. Uiteindelijk zijn er drie van hen opgepakt. En voor veel mensen hoort bij voetbal bier. Maar hier hebben ze op het WK in Qatar geen zin in. De wonnen. Er zat geen spanning in. Ja, dat is live, En daarom komen ze daar met ontnuchteringstenten. Er worden fans ingezet die dronken zijn. Ze mogen pas weer weg als de autoriteiten vinden dat ze weer genoeg nuchter zijn. Het lijkt een zachte aanpak. Eerder werd gemeld dat degenen die betrapt werden op drinken in het openbaar... een gevangenisstraf konden krijgen. Want in Qatar is het verboden om in het openbaar te drinken. En dan nog het weer vanmiddag zo goed als droog.